1 uur. Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De 19-jarige Canadese tennister Bianca Andrescu heeft de US Open gewonnen. Ze versloeg Serena Williams in straight sets, 6-3 en 7-5. Het is voor Andrescu de eerste keer dat ze een Grand Slam toernooi wint. Serena Williams probeerde in New York haar 24ste Grand Slam toernooi te winnen... waarmee ze het record van Margaret Court zou hebben geëvenaard. De Britse minister van Werkgelegenheid en Pensioenen, Amber Rudd... stapt op uit onvrede met de koers van premier Johnson. Ook verlaat ze de fractie van de conservatieven in het Lagerhuis... zo schrijft ze in een brief aan hem. Ze gaat verder als onafhankelijk parlementariër. Rudd vindt het onacceptabel dat Johnson 21 partijgenoten uit de fractie heeft gezet. Die steunde de oppositie om het voor Johnson onmogelijk te maken... de Europese Unie zonder deal te verlaten. Rudd spreekt in de brief van politiek vandalisme... en noemt de gang van zaken een aanval op het fatsoen en de democratie. België vraagt Suriname om de uitlevering van een Surinaams-Nederlandse drugsmokkelaar. De 56-jarige Rudo M. recruteerde Belgen die in ruil voor een gratis vakantie in de Dominicaanse Republiek een paar kilo cocaïne mee terug moesten nemen. Hij werd daarvoor bij verstek veroordeeld tot 15 jaar cel. Sinds een maand zit hij vast in Suriname, eveneens voor een drugsmisdrijf. M staat op de Belgische lijst van Most Wanted criminelen. Van die lijst met 20 criminelen zijn sinds 2016 al 12 mensen opgepakt. In de Oostenrijkse Alpen zijn in een dagtijd drie Duitse bergbeklimmers om het leven gekomen. Het gaat om twee mannen van 50 en één van 60. Ze stierven bij verschillende incidenten in Tirol, melden de autoriteiten. Door slechte weersomstandigheden kostte het reddingsteams veel moeite om bij de slachtoffers te komen. Het weer. Vannacht is het wisselend bewolkt en er trekken enkele buien over het land. Het koelt af naar 6 tot 11 graden.